Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Italië heeft drie mensensmokkelaars opgepakt... voor het ongeluk met een boot vol migranten afgelopen weekend. Tientallen mensen kwamen om het leven toen de boot zonk voor de kust van Italië. Tot nu toe zijn er 64 lichamen teruggevonden en hebben 80 mensen het overleefd. Maar waarschijnlijk zaten er meer mensen op de boot, zegt onze correspondent. Er zijn nog heel wat mensen vermist. De zee is nog steeds heel ruw, er wordt gezocht... maar waarschijnlijk gaan er, gaat er pas meer duidelijkheid komen als de zee wat rustiger wordt over enkele dagen. De migranten zouden 8000 euro hebben moeten betalen om de boot op te mogen. Een automobilist die vorig jaar in Tilburg een wandelaar doodreed moet vijf jaar de cel in. De man was aan het spookrijden en reed meer dan 100 km per uur, terwijl je op die plek maar 30 mag. En gezinnen met kinderen moeten nooit worden afgesloten van water. Die oproep doet de kinderombudsman en een speciale VN-rapporteur bij Nieuwsuur. Ze zeggen dat schoon water een fundamenteel kinderrecht is. En heeft Vitesse volgend jaar nog wel een stadion om in te voetballen? De voetbalclub was naar de rechter gestapt omdat ze de huur veel te hoog vinden. Ruim 2 miljoen euro per jaar. Jan Sommerdijk van Omroep Gelderland die volgt de zaak. Ze hadden gehoopt om toch onder het huurcontract uit te komen. Eh, dat hebben ze opgezegd in 2018. Eh, en dat loopt af op 1 eh, oktober van dit jaar. En dat gaat om een bedrag van 2,1 miljoen, per jaar. Dat is veel. Vitesse had gedacht dat kan minder. Ze wilden ongeveer 5 ton gaan betalen aan huur. Uh, eigenaar maar eh, Van Gelredome is er absoluut niet mee akkoord gegaan. En ook de rechter gaat er niet in mee. Omdat Vitesse zelf het contract heeft opgezegd... kunnen ze niet ineens beslissen dat ze minder huur willen betalen. Het weer nog, bijna overal zonnig en een graad of zes. Komende nacht kan het een paar graden vriezen. Morgen is er opnieuw veel zon en dan wordt het een graad of zeven. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat één file op de Ring Zuid van Amsterdam richting Utrecht. Door een auto met pech heb je 10 minuten vertraging daar en de rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 KNVB wil uiterlijk vandaag weten wat Vitesse gaat doen... nu het onzeker is of de Eredivisieclub Stadion Gelredome mag blijven gebruiken. Vitesse verloor vandaag een kort geding over het gebruik en de huur van het stadion na 1 oktober. Een man uit Rotterdam die vorig jaar in Tilburg een man van 66 doodreed... is veroordeeld tot vijf jaar cel. Hij reed de voetganger aan met bijna 120 km per uur op een zebrapad met verkeerslichten. Het weer vanavond en vannacht helder. Minima rond min 4 graden. Morgen weer volop zon en een graad of 7.